Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Het Amsterdamse Calvijn College heeft tijdens de eindexamens veel fouten gemaakt. Volgens Trouw blijkt dat uit een rapport van de onderwijsinspectie dat later vandaag verschijnt. De VMBO-school zou zich niet aan de eigen examenregels hebben gehouden... en ook de regels van het wettelijke eindexamenbesluit hebben geschonden. De school kwam eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat examenleerlingen 180 toetsen moesten inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen. De werkdruk in de zorg is het afgelopen jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vier op de tien medewerkers zeggen dat ze een hoge werkdruk ervaren. Volgens twee derde is de druk het afgelopen jaar bovendien toegenomen. Als oorzaken wordt onder meer genoemd de regeldruk. Ook de administratieve lasten, de complexiteit aan taken en het gebrek aan personeel spelen mee... Volgens het CBS ervaren werknemers in de zorg- en welzijnssector... meer druk dan mensen in andere werkgebieden. Boeren rond de Normandische stad Rouen mogen hun oogsten niet binnenhalen. Afgelopen donderdag woedde er brand in een chemische fabriek in de regio... en mogelijk zijn er schadelijke stoffen op de oogst terechtgekomen. Ook dierlijke producten mogen om die reden voorlopig niet verkocht worden. Over de oorzaak van de brand in de Franse stad... die gepaard ging met explosies en een enorme rookontwikkeling, is nog niets bekend. Het is onzeker of Daphne Schippers vandaag in actie komt... tijdens het wereldkampioenschap atletiek in Doha. Gisteravond besloot Schippers op het laatste moment... de finale op de 100 meter af te zeggen door een blessure. Met het schrappen van de 100 meter hoopt Schippers voldoende te kunnen herstellen... voor de 200 meter later vandaag. De afstand waarop ze regerend wereldkampioen is. Waarschijnlijk neemt ze in de warming-up een besluit. Het weer, de dag begint regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt daarbij een graad of 16.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 www.zfmzandvoort.nl let's it boys and girls It's never too late to begin There's too much friction There's too much friction, yeah Men and women need each other Should be like sister and brother There's too much friction, yeah tres, cuatro. showing up in the bottom. Give another good example. You see that ain't nothing damn near his cool the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far going to have problems. Um, but the offenders of the dollar eagle said, what you doing, man?